4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Er komt geen aanvullend onderzoek in de zaak rond de moord op zakenman Koen Everink. De advocaat van hoofdverdachte Mark de J. had daarom gevraagd... omdat er DNA werd gevonden van onbekende mensen. Maar de rechter vindt verder onderzoek niet nodig... omdat dat niet zou bijdragen aan de beoordeling van de zaak. Ook bepaalde de rechtbank dat de voormalige tenniscoach... langer vast moet blijven zitten. Koen Everink werd vorig jaar in maart met messteken om het leven gebracht. Darter Koos P. is veroordeeld tot een taakstraf 150 uur voor belastingfraude. Zijn vrouw heeft 190 uur gekregen. Ook legde de rechter voor allebei een voorwaardelijke celstraf op van drie maanden. Volgens de rechter heeft het stel tussen 2009 en 2013 veel te weinig belasting betaald. Daardoor liep de staat ruim een ton aan inkomsten mis. Het OM had een taakstraf van 240 uur geëist. Turkije is hoogst geïrriteerd over de uitspraken tijdens het Duitse verkiezingsdebat van gisteren. Daarin zei zowel CDU-leider Merkel als haar SPD-opponent Schulz dat Turkije geen lid kan worden van de EU. De Turkse EU-minister Selik beschuldigt hen ervan de grondbeginselen van de Europese Unie te ondermijnen. Ook schreef hij op Twitter dat Merkel en Schulz een Berlijnse muur met stenen van populisme aan het bouwen zijn. Het demissionaire kabinet heeft de militaire missies van Nederland verlengd. Militairen zullen ook volgend jaar meedoen aan de missies in Mali, Afghanistan, Litouwen en voor de kust van Afrika. Nederland blijft ook in Jordanië voor de strijd tegen IS in Irak en Syrië. Vanaf volgend jaar worden er ook weer F-16's ingezet om doelen van de terreurgroep aan te kunnen vallen. Het weer in de noordelijke helft van het land vrij zonnig. In het zuiden meer bewolking. Het is 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht kan er lokaal wat regen vallen. Morgen is het wisselend bewolkt bij 20 tot 24 graden. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 还说他。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 italianos crean aquí, impávidos y fieros de la velocidad. Yo psíquico es el sintético Yo quisiera estar ahí más. No met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits.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 shaka bona. Give me a cool corona. Could you be like Elvis? And could you look like Elvis?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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Eat your top, Mr. Selector Ta, ta, ta, ta, ta, ta